Hij heeft een foto op internet gezet waarop die te zien is bij een stuk muur met graffiti. Naar eigen zeggen arriveerde Sarkozy op 9 november 1989 in West-Berlijn. S'avonds zou hij naar de Brandenburger Tor zijn gegaan, waar een menigte stond te wachten tot de muur openging. Toen dat was gebeurd ging hij naar het oosten en deed hij mee aan het slopen van de muur. Volgens Sarkozy was hij in Berlijn met zijn partijvriend Juppé, die later minister-president werd. En troffen ze daar ook nog de huidige premier Fillon. In Groningen is op de snelweg A7 een man verschillende keren overreden. Hij was bij Marem met zijn auto tegen de vangrail gereden. toen hij uitstapte werd hij door een aantal auto's geraakt. De man is ter plekke overleden. Het ongeluk gebeurde rond half acht vanavond op de snelweg bij Boerakker. Ongeveer 15 getuigen van het ongeluk zijn opgevangen op het politiebureau van Leek. Zweden heeft voor het eerst een lesbische bisschop. Het is de 55-jarige Eva Brune, die samen met haar partner een driejarig pleegkind heeft. Gisteren werd ze in Stockholm gewijd door de aartsbisschop van de Lutherse kerk van Zweden. Deze kerk was vier eeuwen lang de staatskerk, maar sinds 2000 zijn kerk en staat gescheiden. Bij de plechtigheid waren ook de Zweedse koning en koningin aanwezig. Homoseksuelen en lesbiennes kunnen sinds mei in Zweden met elkaar trouwen. De Lutherse kerk steunde die mogelijkheid, maar ging pas een paar weken geleden akkoord met de kerkelijke inzegening van huwelijken tussen twee mannen of twee vrouwen.